ontslagen, oordeelt de rechtbank in een zaak die Erboudak zelf had aangespannen. Ziekenhuis geldt in een privéonderneming en betaalde ze privéuitgaven in hotels en winkels met de creditcard van het Slotervaart. Erboudak werd twee jaar geleden geschorst en later ontslagen. Minister Koenders vindt dat de Europese Unie op termijn een permanente zetel moet krijgen in de Veiligheidsraad van de VN. Nu heeft de Veiligheidsraad vijf permanente leden, de Verenigde Staten, Rusland, China, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Deze vijf hebben stuk voor stuk vetorecht en kunnen daarmee elk besluit blokkeren. Volgens Koenders moeten de permanente leden dat vetorecht niet gebruiken als er sprake is van massale vreedheden. Hij verwees daarbij naar de problemen in Syrië en Oekraïne die niet kunnen worden aangepakt omdat een permanent lid dat tegenhoudt. Het leger van Cameroen heeft een Duitser bevrijd uit handen van Boko Haram. Volgens de autoriteiten werd de man een half jaar geleden ontvoerd door de islamitische terreurorganisatie in het noorden van Nigeria. Cameroense militairen hebben de Duitsers afgelopen nacht bevrijd. Hoe dat precies is gegaan is niet bekendgemaakt. Bijna alle maatregelen tegen vogelgriep worden opgeheven. Staatssecretaris Dijksma zei in de Tweede Kamer dat alleen de ophokplicht nog in stand blijft. Dat betekent dat het pluimvee binnen moet blijven. Sinds half november zijn er een paar gevallen van vogelgriep in Nederland geweest... maar de laatste anderhalve maand is de ziekte nergens meer uitgebroken. Het weer, wolkenvelden, maar ook af en toe zon. Het is zo'n 2 graden. Morgen verandert er weinig. Vrij, vrijdag is het vrijwel windstil en schijnt de zon geregeld. Zaterdag gaat het vanuit het westen regenen. Dit. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 De inlichtingendiensten in Nederland doen volgens hem precies wat de Amerikanen vragen.